4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vorig jaar is een record aantal milieuactivisten om het leven gebracht. Volgens NGO Global Witness waren het er 212. Meer dan de helft van de doden vielen in Colombia en de Filipijnen. vooral mensen die zich verzetten tegen mijnbouw waren slachtoffer. Sinds het klimaatakkoord van Parijs zijn er wekelijks vier milieuactivisten om het leven gebracht, stelt de organisatie. De moeder van Tamar, het meisje van 14 uit Marken dat dit weekend dood werd gevonden in de berm... roept de dader op zich te melden bij de politie. Dat zei ze bij Op1. De politie gaat ervan uit dat het meisje is aangereden. Zondag werd nog gezocht naar mogelijke sporen van de auto. Volgens de politie is de dader de enige die antwoord kan geven op alle vragen. De Tour de France begint volgend jaar een week eerder. De Internationale Wielerunie haalt de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar naar voren... vanwege de Olympische Spelen die naar 2021 zijn verplaatst. De Tour die begint volgend jaar nu al op 26 juni. De Olympische wegwedstrijd voor mannen in Japan is op 25 juli... een week na de finish van de Tour. En Mircea Lucescu blijft toch aan bij Dynamo Kiev. Eergisteren werd bekend dat de Roemeense coach het na vier dagen al voor gezien hield... vanwege protesten van de harde kern. Lucescu werkte twaalf jaar voor de grote aardsvijand van Dynamo... Shakhtar Donetsk uit het oosten van Oekraïne. En de harde kern trok dat niet. Ik laat me niet uit het veld slaan, zegt de coach van 75 nu. Met de voorzitter heb ik afgesproken dat we er iets moois van gaan maken. Het weer nog. Vannacht kan in het noorden nog een enkele bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. Overdag laat de zon zich regelmatig zien bij 18 tot lokaal 23 graden.